Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij tientallen dodelijke ongelukken was de afgelopen jaren lachgas in het spel. De combi-autorijder lachgas is zo gevaarlijk dat er in drie jaar tijd 63 keer doden vielen. En de politie telde meer dan 250 lachgasongelukken waarbij mensen gewond raakten. In een aantal gevallen was lachgas inderdaad daadwerkelijk de oorzaak van een ongeval. En dat kunnen we dan ook of uit eigen waarneming van de politiecollega's opmaken of uit getuigenverklaringen van, eh, van omstanders. Maar in andere situaties was er een sprake van het gebruik van lachgas rondom of met betrekking tot een eh, verkeersincident. Er is nog geen speeksel of bloedtest voor lachgas. Een Duitse mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan tegen kledingwinkels CNA... wegens medeplichtigheid aan slavernij en uitbuiting. Volgens de mensenrechtenorganisatie verkoopt CNA sokken die gemaakt zijn door Oeigoerse dwangarbeiders... en is de winkelketen daar waarschijnlijk van op de hoogte. Oeigoeren zijn een onderdrukte moslimminderheid in China. Ze worden in kampen gestopt om daar te werken. In Groningen staan vanmiddag twee mensen voor de rechter voor de aanslag op een journalist. In augustus tikten ze een raampje in bij zijn huis en gooiden een molotovcocktail naar binnen. Ze worden verdacht van poging tot moord, vertelt verslaggever Remco Andringa. Het Openbaar Ministerie denkt dat de twee verdachten van plan waren om deze Groningse journalist ook echt wat aan te doen. Volgens regionale media staan ze bekend als complotdenkers, eh, corona-ontkenners. Er zouden artikelen van, van, eh, van Groeneveld over specifiek die onderwerpen. Dat zou de aanleiding kunnen zijn geweest voor de Molotov-cocktail die bij de verslaggever zijn huis eh, naar binnen is gegooid. De verdachten in de zaak konden snel worden opgepakt. Hun actie werd vastgelegd door de videodeurbel van de journalist. Het huis uit deze beroemde kerstfilm gaat voor één nachtje op Airbnb. Do we set the timers on the lights? Mm What else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Fans van Home Alone kunnen op 12 december een nachtje slapen in het huis van Kevin en zijn familie. De overnachting is compleet met booby traps, een spiegel om in te schreeuwen en junkfood uit de jaren 90. Je moet er wel heel snel bij zijn. Op 7 december gaat het huis op de verhuursite en er is maar plek voor vier fans. Het is een natte boel vandaag, maar vanmiddag even droger bij een graad of 5. Morgen bewolkt en smiddags dan steeds meer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is tijdelijk dicht bij Schiphol. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Er staat file vanaf knooppunt Burgerveen. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 Well, I'm sure you had to see its open arms Dream on, white boy Dream on, black girl wake up to a brand new day Dream on, black boy Dream on, away, dream on, black boy, black boy, dream on. white girl White boy, black girl Black boy, white girl lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg.